Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Hillary Clinton heeft op de Democratische Conventie in Philadelphia... haar nominatie voor het Amerikaanse presidentschap aard. In haar speech benadrukte ze vooral dat de Amerikanen samen aan een betere toekomst moeten werken. Samen sterker is meer dan alleen maar onze slogan in deze campagne, Het is een principe voor waarin iedereen kan werken die dat wil... en waar iedereen zijn droom kan waarmaken. Zodra islamitische staat is verslagen zal het aantal aanslagen in westerse landen toenemen, zegt de directeur van de FBI. Op een conferentie over internetveiligheid zei hij een uittocht van terroristen uit Syrië te verwachten als het kalifaat eenmaal uiteen is gevallen. En waarschuwt dat IS-strijders dan naar Europa en de VS zullen vluchten. Volgens de FBI-basis is de situatie die dan zal ontstaan vergelijkbaar met die in Afghanistan. Toen het land werd veroverd vluchten veel Al-Qaeda-strijders naar het buitenland en zetten hun activiteiten daar voort. Met IS moeten we dat aantal met 10 of meer vermenigvuldigen, zei hij. In Nederland zijn vorig jaar 120 mensen door misdrijven om het leven gekomen. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek het laagste aantal sinds de telling in 1996 begon. Ten opzichte van 2014 nam vorig jaar vooral het aantal mannen dat omkwam flink af. Van 113 naar 77. Het aantal vermoorde vrouwen lag met 43 slachtoffers iets hoger dan het jaar daarvoor. De Verenigde Naties leveren voorlopig geen hulpgoederen meer aan de Nigeriaanse provincie Borno, nadat een konvooi gisteren werd aangevallen door terreurbeweging Boko Haram. Daarbij raakten twee militairen en een VN-medewerker gewond. In het gebied waar de hulpgoederen naartoe gingen hebben zo'n half miljoen mensen dringend hulp nodig. Volgens humanitaire organisaties komen er dagelijks kinderen om van de honger. Het weer, er staat een flinke wind, het is op de meeste plaatsen bewolkt en er valt geregeld een bui. De zon laat zich maar af en toe zien. Met 20 tot 22 graden is de temperatuur iets onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar. In het weekend waait het minder, breekt de zon vaker door, maar blijven buien mogelijk.